Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Obama en de Chinese president Xi Jinping zijn het eens geworden over nieuwe stappen om internetcriminaliteit aan te pakken. Dat hebben ze bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie op het Witte Huis. Er komt een groep deskundigen die op hoog niveau gaan bespreken hoe internetdiefstal en bedrijfsspionage moeten worden bestreden. Op dezelfde persconferentie maakte Obama overigens nog eens duidelijk dat de cybercriminaliteit vanuit China tegen Amerikanen en Amerikaanse bedrijven moet stoppen. De vraag is nu, worden de woorden gevolgd door daden, zei hij terwijl de Chinese president naast hem stond. In asielzoekerscentrum Overberg bij Venendaal komt per direct meer personeel en meer beveiliging. De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de politie hebben dat besloten na de massale vechtpartij van vannacht. Tijdens een partijtje voetbal gingen jongeren met elkaar op de vuist. Vijf van hen raakten licht gewond, twee jongeren werden gearresteerd. Op de COA-locatie in het dorp Overberg wonen minderjarige asielzoekers. Omdat het COA de ervaring heeft dat onder hen soms slachtoffers zijn van mensenhandel, worden ze apart opgevangen. De VID, dat is de Verkeersinformatiedienst, vindt dat snelwegen niet mogen worden gebruikt voor protestacties. Die leiden tot onveilige situaties, schrijft de dienst op zijn website. Vanmiddag ontstond op de A4 weer een lange file... doordat taxichauffeurs van Schiphol een langzaamaan actie hielden. De VID schrijft dat files de kans op ongelukken aanmerkelijk vergroten. Sinds afgelopen april hebben achtereenvolgens politieagenten, vrachtwagenchauffeurs, metaalbewakers bewerkers en taxichauffeurs actie gevoerd op de snelweg. Het weer. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt een rustige nacht en daardoor kan vannacht mist ontstaan. De minima dalen lokaal tot 4 graden en hier en daar zelfs tot vorst aan de grond. Morgen zijn er stapelwolken, die worden afgewisseld met zonnige perioden.